Freddy van met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft Max Verstappen er persoonlijk mee gefeliciteerd... dat hij de Grand Prix van Spanje heeft gewonnen. Verstappen won vandaag bij zijn debuut voor het team van Red Bull. Hij is de eerste Nederlander en met 18 jaar de jongste Formule 1-coureur... die ooit een Grand Prix op zijn naam schreef. Premier Netanyahu van Israël voelt niets voor een plan van Frankrijk voor een internationale conferentie om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op de rails te krijgen. De Palestijnen verwelkomen het plan wel. Na een gesprek met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ero zei Netanyahu dat hij rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen zonder voorwaarden vooraf de enige manier vindt om echte vrede te krijgen. Eind deze maand is er een internationale conferentie over het Midden-Oosten in Parijs, waar Israël en Palestijnen niet bij zijn. Daar wordt gepraat over het Franse plan voor een conferentie in het najaar. De politie heeft in Den Haag een verdachte van een steekpartij neergeschoten. Het slachtoffer van de steekpartij is volgens Omroep West een taxichauffeur. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte ook. Hackers hebben weer geprobeerd om via het interbankaire betalingssysteem SWIFT geld te stelen. Een Vietnamese bank meldt een poging tot diefstal. Eind vorig jaar is die al geweest. In februari lukte het hackers om via SWIFT zo'n 71 miljoen euro te stelen van een bank in Bangladesh. Deze week maakte SWIFT melding van nog een aanvalspoging zonder details. Mogelijk was dat de hackpoging bij deze Vietnamese bank. En het is officieel de koudste eerste Pinksterdag in 80 jaar. In de beeld werd het 12,1 graden. 80 jaar geleden was het op eerste Pinksterdag nog iets kouder, 11,6 graden. Het was vandaag kouder dan met kerst. Toen werd het 14,9 graden. Het weer vanmorgen. Er trekken wolken over. Er valt af en toe een bui. Dat is vanavond. En ook morgen zon en wolken en hier en daar een bui.